Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft opnieuw net geen Olympische medaille gehaald. Er was vanmiddag een kans voor mountainbikester Puk Pietersen... maar tijdens de wedstrijd kreeg ze een lekke band. Het zal ja, ze kijkt. Ze kijkt lek achter volgens mij. Ja, fietswissel Puk Pietersen. Ja, het grootste gevaar. Ze zei het vooraf al. Het grootste gevaar op dit parcours is lekrijden. En het gebeurt Puk Pietersen na een uur koers. Pietersen lag op de tweede plek en zag de kans voor een medaille in rook opgaan. Wie ook geen kans meer maakt op een medaille is Tristan Tullen. De enige Nederlandse schermer verloor en kwam door daar niet bij de laatste 16. Tennisser Robin Hazen lag er in de eerste ronde van het enkelspel uit. Hij verloor van de Oostenrijkse tennisser Offner. Lichtpuntje van deze Olympische middag is de vrouwenploeg van het handboogschieten. Zij zitten in de halve finale. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de hardhandige arrestatie op het vliegveld van Manchester in Engeland deze week. Een agent taserde een man en schopte hem tegen het hoofd. De politie zei eerder al dat agenten vlak daarvoor werden aangevallen. Dat is nu ook te zien op nieuwe beelden. De burgemeester van Manchester roept mensen op om niet te speculeren. Nobody has got all of the facts. Nobody is in uh, possession of the complete picture. Although uh, this morning, Trevor, at least we've moved forward to some degree and there is a fuller picture out there. And actually that's helpful. Hij zegt dat niemand precies weet wat er is gebeurd... en vraagt mensen dan ook om de onderzoeken daarna af te wachten. De eerste video van de hardhandige arrestatie leidde tot veel protesten in Manchester. In een zijriviertje van de IJssel bij Kampen is het lichaam van een man gevonden. Een voorbijganger zag het vanochtend in het water. Het slachtoffer is een man van 42 uit de gemeente Eersel in Noord-Brabant. Hij was als vermist opgegeven. En heb je nou een Tesla, dan mag je van het bedrijf de natte handdoekhek niet meer gebruiken. Op socials gaan foto's rond van Tesla-rijders die een natte handdoek om de oplaadkabel van hun auto binden. Het zou ervoor zorgen dat de elektrische auto sneller oplaadt. Het koude water zou de temperatuursensoren in de kabel verstoren, waardoor er meer stroom de auto ingaat. Tesla zegt op X dat het absoluut niet de bedoeling is, want het zorgt voor schade en oververhitting van de kabel.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 From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And often all my mind keeps saying, This is not what I believe in.